het NOS nieuws van 1 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel sloeg afgelopen avond groot alarm... nadat er brand was uitgebroken in een elektriciteitskast omdat de noodaggregaten dichtbij staan, werden voorzorgsmaatregelen genomen voor een evacuatie. De brand, waarbij veel rook vrijkwam, werd snel geblust. Uiteindelijk is de elektriciteitsvoorziening niet onderbroken geweest, zegt de bestuursvoorzitter. Het ziekenhuis riep extra ambulances op om eventueel patiënten over te brengen naar andere ziekenhuizen, maar dat bleek niet nodig. Oorzaak van de brand is niet bekend. De drie belangrijkste rebellengroepen in het noorden van Mali... hebben aangekondigd om bij de vredesonderhandelingen verder samen op te trekken. Het gaat om twee bewegingen van het Tuareg-nomadenvolk... die strijden voor een eigen staat, en een Arabische beweging. De groepen sloten in juni een vredesakkoord met de Malinese regering. Het kabinet besloot vorige week mee te doen aan de VN-missie in Mali... die stabiliteit in het land moet terugbrengen. Het CDA-partijbestuur heeft de advieslijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Oud-lijsttrekker Wim van den Kamp staat op een derde plaats. De nummer 1 was al bekend, Esther de Lange. Bij een ledenstemming versloeg zij van den Kamp, die daarna zei dat hij wel weer op de lijst wil. CDA-afdelingen kunnen tot begin volgend jaar een eigen voorkeurslijst indienen. Op het voorjaarscongres van de partij in februari wordt dan de definitieve lijst vastgesteld. Het vliegveld Eelde in Groningen kan niet overleven zonder blijvende overheidssteun, concludeert de Noordelijke Rekenkamer na onderzoek. In de regio wonen weinig mensen en er is een moordende concurrentie van luchthavens als Lelystad en Eindhoven. Sinds dit voorjaar kunnen grotere toestellen gebruik maken van Eelde, maar daar kwam tot nu toe weinig van terecht, zegt de Rekenkamer.